uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Het Amerikaanse presidentschap. Dat heeft hij bekendgemaakt na de voorverkiezing in de staat Indiana. Donald Trump lijkt die verkiezing te hebben gewonnen bij de Republikeinen. Hij komt ruim boven de 50 uit. Bij de Democraten won Bernie Sanders, maar bij die partij is Hillary Clinton al bijna zeker van de kandidatuur. Zij heeft ruim 90% van de stemmen binnen die ze op de Democratische Conventie nodig heeft voor de nominatie. Artsen hebben moeite om vluchtelingen goed te kunnen helpen, blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Schippers. Vluchtelingen die naar Nederland komen vertellen bijvoorbeeld niet altijd wat ze mankeren, omdat ze bang zijn dat ze terug moeten naar het land waar ze vandaan komen. Artsen twijfelen zelf of ze wel genoeg weten over bijvoorbeeld cultuurverschillen. Ook vinden ze het moeilijk om te praten met vluchtelingen, omdat er niet altijd een tolk bij is. Die wordt vaak niet vergoed. De brandweer is nog wel de hele ochtend bezig met het nablussen van de afgebrande papierloods in Scheemda. Gisteravond ontstond de brand en de brandweer heeft die vannacht gecontroleerd laten branden. Het pand was niet meer te redden en blussen had voor meer rookoverlast gezorgd, zegt de brandweer. Vandaag wordt bekend wanneer het biljet van 500 euro wordt afgeschaft. De president van de Europese Centrale Bank maakt de datum bekend. De briefjes worden nu nauwelijks gebruikt in winkels, maar zijn wel populair onder criminelen. Die kunnen in een klein koffertje makkelijk miljoenen euro's kwijt. In safaripark Beekse Bergen is vannacht een olifantje geboren. Moeder Poenda en het jong, dat nog geen naam heeft, maken het allebei goed. Volgens het safaripark is het de eerste keer dat er in de Benelux een Afrikaanse olifant is geboren. Mogelijk is het jonge olifantje morgen al voor publiek te zien.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 is on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 6.9 ZFN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 miserable invincible. We're not invincible. We're all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 yourself get out of control. Baby, I got real stuff. You just Let's take our time. Tell me your secrets, I'll tell you mine. When it makes us feel better, call it love.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 so I stay.